Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw een aanval heeft uitgevoerd... op het zuiden van Beirut in Libanon. Daarbij zou het hoofd van een inlichtingeenheid van Hezbollah gedood zijn... die over het lokaliseren van doelwitten in Israël zou zijn gegaan. Op dezelfde wijk werden gisteren luchtaanvallen gepleegd... waarbij Hezbollah-leider Nasrallah om het leven kwam. De wijk staat bekend als Hezbollah-bolwerk. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... zijn inmiddels meer dan 250.000 mensen uit Libanon op de vlucht geslagen... voor het geweld tussen Israël en Hezbollah. De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht op degene die gisteravond 17 mensen hebben doodgeschoten. Dat gebeurde op twee boerderijen in een dorp in het oosten van Zuid-Afrika. Een 18e slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zuid-Afrikaanse media melden dat de slachtoffers familieleden en buren van elkaar waren. Ze waren bezig met de voorbereidingen voor een herdenking van een moeder en dochter die een jaar geleden werden vermoord. Het motief van de daders is nog niet duidelijk. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen in Nepal is opgelopen naar 66. Er zijn ook 60 mensen gewond geraakt en volgens de autoriteiten worden nog 69 mensen vermist. De meeste doden zijn gevallen in de Kathmandu-vallei. Daar liggen de gelijknamige hoofdstad en een aantal andere grote steden. De overstromingen worden veroorzaakt door langdurige regenval. Veel rivieren in de Himalaya in Nepal zijn buiten hun oevers getreden. Jan Groenendijk is in Drachten voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen dammen geworden. De man uit Wageningen had in de slotronde voldoende aan een remise. De 26-jarige Groenendijk, die ook tweevoudig Europees kampioen is... won zeven van de 13 partijen op het NK. De meeste van alle deelnemers. En verloor niet één keer. Het weer. Vanavond nog een enkele bui, maar geleidelijk wordt het droog. Vannacht opklaringen en dan koelt het flink af naar zo'n 3 graden in het binnenland. Morgen is het droog met flink wat zon en het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.